Mark Zampersen met het NOS-journaal. Twitter heeft het persoonlijke account van president Trump voorgoed geblokkeerd. Het account was woensdag al voor 12 uur vergrendeld. Nu is de blokkade definitief vanwege twee nieuwe berichten. In één daarvan schreef Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden komt. Dat bewijst volgens Twitter dat de president niet van plan is om mee te werken aan een soepele machtsoverdracht. Kinderen met een snotneus mogen op school niet geweigerd worden bij de noodopvang. Dat zegt het ministerie van Onderwijs in reactie op een besluit van een scholengroep in Breda. Uit angst voor de Britse coronavariant zijn kinderen met verkoudheidsklachten daar niet meer welkom. Het ministerie zegt dat kinderen met een snotneus alleen thuis moeten blijven als ze ook andere coronaklachten hebben. De Landelijke Cliëntenraad is gematigd positief over de plannen van coalitiepartijen om de bijstandsboete te versoepelen. De belangenorganisatie spreekt van een kleine verbetering. De Tweede Kamer wil een wet aanpassen naar aanleiding van de zaak rond een vrouw uit Weidemeren. Zij moest de boodschappen die haar moeder jarenlang voor haar deed terugbetalen aan de gemeente. Het loont om bezwaar te maken tegen parkeerovertredingen die door scanauto's zijn vastgelegd. In Utrecht en Rotterdam waren in 2019 drie van de vier bezwaren succesvol. Ook in Amsterdam worden de meeste boetes na een klacht kwijtgescholden. De scanauto's zouden sommige situaties niet goed beoordelen. Hevige sneeuwval leidt in Madrid tot grote problemen. Het vliegveld is dicht en een aantal snelwegen is onbegaanbaar. Inwoners krijgen het verzoek om alleen naar buiten te gaan als dat noodzakelijk is. Het is de zwaarste sneeuwval in Spanje in ruim 40 jaar. Dit weekend wordt meer sneeuw verwacht. Het weer. Op veel plaatsen vorst, ook is er kans op mist. In het noorden kan nog een buitje vallen. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen meer bewolking en in het noorden wat regen.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 De vertraging is 5 minuten en er staat een vrachtwagen klem in de Koentunnel. De A10 Noord richting de A10 West. Daarom is daar de Koentunnel in die richting afgesloten. Rijkswaterstaat is nu aan het proberen om die vrachtwagen eruit te krijgen.